De NASA zou zich moeten richten op het bouwen van grotere raketten en het verkennen van nieuwe plekken. Dat adviseert een onafhankelijke commissie die eerder dit jaar door president Obama is opgericht om te adviseren over de toekomstplannen van de ruimtevaartorganisatie. In plaats van een nieuwe missie naar de maan is het volgens de commissie zinvoller en goedkoper om te landen op asteroïden in de buurt van de aarde of op een van de twee manen bij de planeet Mars. In Londen hebben honderden antifascistische demonstranten het studiocomplex van de BBC belaagd. Ze protesteerden tegen de deelname van de extreemrechtse politicus Nick Griffin aan een televisieprogramma. Zo'n 25 actievoerders konden door het politiekordon heen breken en kwamen het gebouw binnen. Ze werden door de politie naar buiten gesleept. Griffin is de leider van de extreemrechtse British National Party, die door de politiek wordt geboycott. Het was voor het eerst dat die partij werd uitgenodigd voor het invloedrijke discussieprogramma Question Time. Onder andere minister Straw van Justitie ging met Griffin in het programma in discussie. Ongeveer 70 mensen hebben inloopavond in Wochnum bezocht voor ex-DSB'ers en betrokken inwoners. De bijeenkomst was georganiseerd door de Westfriese gemeenten op Meer en Medemblik in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het UWV. Volgens burgemeester Theo van Eyck van Medemblik was de avond onder meer georganiseerd... zodat oud-DSB'ers met dorpsgenoten konden praten over wat het ontslag voor hen betekent. Er waren ook hulpverleners van de GGZ aanwezig en vertegenwoordigers van bureaus. Het weer staat weinig wind en het is mistig. Overdag lost de mist langzaam op. Daarna schijnt de zon en valt er in de kustgebieden een enkel buitje.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 and <clears throat> I love what you do. 106.9 ZFN